Jan van der Putten met het NOS-journaal. De organisatoren van het klimaatprotest in Den Haag... hebben de scholieren opgeroepen om volgende week opnieuw naar het Malieveld te komen. Vandaag liepen er meer dan 10.000 scholieren mee in een protestmars door de stad. Ze willen dat politici strengere klimaatafspraken maken. Premier Rutte zegt dat het kabinet de demonstratie als een aanmoediging ziet... om vaart te maken met het klimaatbeleid. Ook in Groningen is een protestmars voor het klimaat gehouden. De initiatiefnemers vonden Den Haag te ver weg... en zeggen dat een lokale mars ook beter is voor het milieu. De rechtspraak is op korte termijn niet in staat om zelfstandig financieel gezond te worden. Dat is een van de conclusies van het onderzoek in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Het tekort wordt geschat op 50 miljoen euro per jaar. Volgens de onderzoekers is de behandeling van rechtszaken zwaarder geworden... terwijl de rechterlijke macht daar geen extra geld voor heeft gekregen. Ook is een digitaliseringsproject mislukt. Dat had moeten zorgen voor kostenbesparing. Minister Dekker voor Rechtsbescherming gaat binnenkort met de Raad voor de Rechtspraak praten. Rusland staat open voor het sluiten van een nieuw wapenverdrag met Amerika. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij wacht op een concreet voorstel. Het oude verdrag, dat werd gesloten aan het eind van de Koude Oorlog, werd vorige week opgeschort. Daar stond in dat de landen geen nucleaire wapens en middellange afstandsraketten meer zouden produceren. De VS stapte uit het verdrag omdat Rusland tegen de afspraken in toch een kruisraket zou hebben ontwikkeld. De man die gisteravond in de Amsterdamse wijk Eiburg werd neergeschoten... is oud-voetballer Yassine Abdeloui. Dat schrijft de Telegraaf. De politie wil alleen zeggen dat het slachtoffer een man is van 43. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Op Eiburg klonken gisteravond enkele knallen... en getuigen zagen daarna twee mensen wegrijden op een scooter. Het weer wisselend bewolkt, af en toe wat zon. Ook nog wat buien en aan zee waait het flink. Het is ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 En dat is Comes the Time van Neil Diamond. Veel plezier het komende uur. Dat was Niels de Daker met Bad Blood uit 1984. En eh, hij, was, eh, eh, hij werd begeleid op de achtergrond vocaal door niemand minder dan Elton John. Ik wou bijna Hans Wassenaar zeggen, want hij stak zijn vinger op. Maar die was het in ieder geval niet. <laughs> Maar, dat was Bad Blood van Niels de Daker. En we begonnen met John Congo's en He's Gonna Step On You Again uit 1971. En dan gaan we nu naar, luisteren naar iets rustigers. Missing You, hier is John Waite. time I think of you John Wade en Missing You uit 1984. En John die was al leadzanger geweest bij The Babies en bij Bad English. Ehm, dan gaan we nu luisteren naar Tony eh, Mitchell. Hier is Big Yellow Taxi. but you don't know what you've got. they leaves paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't, it always seems to go that you don't know what you've got till it's gone. The tea filled with ice, put up a parking don't know what you've got till it's gone. We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. the parking lot. <laughs> 1980, Paul Simon en Late in the Evening. En daar krijg je toch zoveel zin van om te gaan dansen. Gelukkig eh, geldt dat niet voor iedereen, zou ik maar zeggen. Eh, en daarvoor hoorden, we natuurlijk Joni Mitchell en Big Yellow Taxi. En dat kwam van haar album Ladies of the Canyon uit 1970. Voordat we de eh, single van Elvis gaan draaien, eerst een heel mooi nummer van Donovan. To Try for the Sun. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the raindrop and tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young. For I'm going to try for the sun. We huddled in the derelict building, and when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one? Just say it was no good what we done. I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We sang and cracked the sky with laughter. Our breath turned to mist in the cold. Our years put together counted thirty, but our eyes told that we were old. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. you look down for what's happening here below. I stand here singing to the flowers, so very few people really know. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, or I'm going to try for the sun. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the raindrop and tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young. I'm going to try for the sun. Hij begon als eh, protestzanger Donovan met eh, Catch the Wind en Colors en eh, Universal Soldier. Maar hij ontwikkelde zich tot het schrijven van heel erg mooie, lieve liedjes. Donovan, To Try for the Sun. En dan is het nu tijd voor de Elvis single. eigenlijk is een EP. Daar staan vier nummertjes op, hè, Extended Play. Maar we draaien er natuurlijk maar twee van de vier. that's weary. Time to sing a song. But when a dream is calling you, there's just one thing. Show me a girl with a dimple on her cheek, but her mouth in her mouth when she opens it to speak. Show me a girl who is acting so refined, and I'll show you a girl with one thing on her mind. So I say, you know what? She says, what? I say what? Oh, I'm not the marrying kind. Oh, you've got what it takes, and it takes what you've got. But I'm not the marrying kind. Don't kiss me, don't claw me, don't pet me, don't paw me. I'll leave my freedom behind. So I say, you know what? She says what? I say what? Oh, I'm not the marrying in kind. You know what? She says, What? I say, What? Thanks a lot. But I'm not the marrying kind. Don't kiss me, don't claw me, don't pet me, don't paw me. I'll leave my freedom behind. So I say, You know what? She says, What? I say, What? Oh, I'm not the marrying kind. Beggars Julius Time Trip was dit eh, uit 1969 van Exception. En eh, althans het album waarop het nummer stond wat we draaiden. En dat heette Adagio. Um, Dave Edmonds die heeft eh, heel veel leuke hits gehad. En een daarvan kwam van het album Repeat When Necessary. Here is the Queen of Hearts. covers and you tell Dave Edmonds en de eh, Queen of Hearts... de hartendame uit het kaartspel. Eh, als Javelin een nummer heeft geproduceerd of een LP... dan hoef je dat niet meer te vragen van wie is de producer... want je herkent het meteen. Ook met eh, Into the Great Wide Open van Top 40 en de Heartbreakers was hij de producer. chapter two. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wild. En inderdaad, een productie van Jeff Lynne, dat is duidelijk te horen. Into the Great Wide Open, en dat waren Tom Petty en zijn Heartbreakers. En dan gaan we nu luisteren naar de favoriete LP van deze week. Dat komt van Neil Young uit 1978. De LP heet eh, Comes the Time. Ik wou het eerste nummer al gaan zeggen, maar dat gaan we straks doen. Comes the Time. En de oorspronkelijke naam van het album is Ode to the Wind. Maar daar heeft hij dus eh, toch een andere titel voor gekozen. We gaan er drie draaien en straks hoor je, welke je welke, eh, naar welke je geluisterd hebt. Veel plezier. van het geweldige album Comes a Time van Neil Young. En je hebt geluisterd naar Going Back, Already Won en Four Strong Winds. De laatste van dit programma, dat is Jerry and the Pacemakers met It's Gonna Be Alright. came my way, I knew I would stay close by your side to keep you satisfied. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. When you look at me in your eyes, I can see love that grows each day. That's why I've gotta say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. to be. And now you're here to stay. You'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. It's gonna be alright, it's gonna be alright. It's gonna be alright. We hebben nog een halve minuut om eh, af te sluiten. Dit zijn eh, Les Paul en Mary Ford met eh, de Bye Bye Blues. Eh, dat betekent Matchbox afgelopen. En zometeen de komende twee uur muziek Boulevard live met Hans Wasseraar. Voor eh, zondag zijn we er weer, want zondag is het open dag. En tussen vier en zeven zijn wij weer te horen. Dus eh, in ieder geval tot zondag.